Thank you. maar jij hebt weer geen tijd. De pijn moest ik verwerken, waarom loop je tegen mij? Dus kwam ik even langs om te kijken wat je deed. Maar jij was niet alleen, ik was te laat. Ik zag door het raam een kus, je streelde door zijn haar. Waarom dacht ik waarom, zit ik nu niet daar? Het doet zo maar ik je in mijn dromen, altijd was jij erbij. Ik kon niet ergens liggen, je lag altijd naast mij. Maar werd ik dan weer wakker, daar lag ik weer alleen. Jouw wereld wil ik zien, waar moet ik heen? Toch blijf ik van je dromen, ondanks dat je er niet bent. Ik weet dat je niet alleen zit, je zit bij die mappen